Voorspoedige start. met het NOS Journaal. Een record. Tussen half drie en drie uur vanmiddag werd er 567 keer per seconde gepind. Nog nooit betaalden zoveel mensen tegelijk. Gisteren werd al het dagrecord gebroken. Toen werd ruim 18 miljoen keer gepind. De kerstinkopen verliepen niet overal soepel. In sommige supermarkten grepen klanten mis... omdat sommige versproducten waren uitverkocht. Bij de actie waarmee de politie jacht maakt op illegaal vuurwerk is al 30.000 kilo in beslag genomen. Agenten bellen deze maand aan bij meer dan 1000 adressen waar de vuurwerkbommen zijn besteld. De politie speurt sinds oktober sociale media en websites af op zoek naar illegale handel. Begin deze maand hadden ze al meer dan 1200 kopers en verkopers in beeld. Eerder vandaag werd bekend dat mensen die vuurwerk gooien naar agenten zwaarder worden bestraft. De NAVO maakt zich steeds meer zorgen over Russische onderzeeërs in de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee. NAVO-chef Stoltenberg spreekt van de grootste Russische operatie sinds de Koude Oorlog. De marine in Rusland heeft de afgelopen jaren enorm geïnvesteerd. Vooral in de bouw van onderzeeërs. Die worden gesignaleerd in de buurt van glasvezelkabels tussen Amerika en Europa. De NAVO is bang dat de Russen kabels doorsnijden of data aftappen. Ongeveer 200 mensen hebben vanmiddag geprotesteerd bij het hoofdkantoor van ABP in Heerlen. Ze eisen dat het grootste pensioenfonds van Nederland direct stopt met beleggen in de kerncentrales van Doel en Tihange in België. Volgens de Limburgse zender L1 heeft ABP samen met drie andere pensioenfondsen bijna een kwart miljard euro belegd in de omstreden Belgische kerncentrales. Die zijn al meerdere keren stilgelegd vanwege technische problemen. Het weer vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog... en met een graad of acht vrij zacht. Morgen en eerste kerstdag grijs, met soms wat regen of motregen.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 Het tweede uur al. Zijn jullie klaar voor? Natuurlijk. Hebben jullie er zin in? Natuurlijk hebben we er zin in. We oh. hebben zo echt een paar hele goede vragen klaarstaan. Ik denk dat we nu nog misschien... Eh, als ik het, nou, we, we, gaan sowieso een nummer skippen waar Quinten helemaal een hekel aan heeft. <laughs> Maar we gaan even, een, een, even kijken om jullie muziekkennis te testen. Kijken of jullie dat weten. Welke naam is de Amerikaanse rapper Cornel Hayes beter bekend? Als wie is hij beter bekend? Cornel Hayes. Hmm. Hoe, hoe, bekend is, die, is hij? Hij is heel bekend. Heel bekend. heel bekend. De naam komt bekend voor. Cornel Hayes. Jij mag eens eerst, Erik. Ja, maakt niet uit ook. Nee. Nee, laat maar. Jullie weten het niet? Nee, maar nog niet zeggen. Nog niet zeggen. Geef uh, een tip, geef een hint. Ja, we willen een hint. Cornel Hayes. Dat was... man what you do. All I think about is you. Ah, oh, van wie is dat? Is dat een rapper? Ja. Ja, dat zei ik net ook al dat het een rapper was. Ik heb geen idee. Ik zeg uh, blank. Eh, pas. Pas, ah. Oh. Dat is minpunten voor jou, Erik. Jullie hebben het allebei dus niet goed. Wat, kan ik was vertellen dan? Nelly. Ja, oh. dan... Hoop dat jullie de volgende keer goed hebben, maar Modi heeft het sowieso goed. Ik moet het wel even beter gaan doen, want... Get it eh, right, meu en diepleu. road where all the flowers go they say we're supposed to grow learning from the highs and lows all eyes lying on Cause I'm gonna get it right. I'm gonna get it right. They can try to dat mijn favoriete vrouw niet is. Sorry Loes, sorry. <laughs> dat wordt vechten. Rita Ora met Anywhere. Ja, ja het is zo'n mooie vrouw. Ze kan ze goed zingen, jongens. Ik kan het niet vaak genoeg eh, benoemen. Oh. Jongens, het is eh, tijd voor het quizje. En ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Want ik heb de vraag net al even bij jullie voorgelegd. Er klaar voor, ja. Ik eh, ga zo tips geven, maar even voor de luisteraars. Ehm, ik weet dat ook jullie zitten op deze vraag met de eh, smart te wachten. Smart. Smart. Smart. Ja, dat dus. Van wie is Joe Calderone een alter ego? Het is een vrouw. Ja. Ik geef nog twee hints hierna. Eh. Ja, kom maar door met die hints. Zij is... Eh, zij, zij, zij, in ieder geval, zij noemt haar fans monsters. Little Monster. Monsters in ieder geval. Zoals jij je kind dus. Onder andere. zeg het maar, Quint. Ik, eh, ik doe een gokje. Uh, ik wil Lady Gaga of zo, denk ik dat. Ongelooflijk. Bam! Krijgsactief. Het staat gewoon 2-2. Hartstikke goed. Ik zei eh. het je. Hij zei het je. leek, me, leek me wel wat voor haar ook. Nou ja, dat, dat, kan, hè, dat kan. Um, dan, eh, zullen, we er nog eentje, doen? ja, nog eentje, nog Even eentje. Kijken ja, ja, ja. Eh, Heet ze Joe? Nee, nee, nee, dat is een alter ego van haar. Oké. Van wie is Sasha Veers het alter ego? Oh, ik dacht dat je Sasha kreeg ging zeggen. Nee, nee. <laughs> Niet opzoeken, mensen. Uh, ik, uh, maar Sasha Veers. Waar is mijn hintknop? Ja, doe de hintknop even. Eh, jullie willen een hint? Ja. Eh, zij zat vroeger eh, in een groepje met twee andere meiden. Wie, wie was het? Wat was... Sasha Veers. zij zat vroeger in een groepje met twee andere meiden. Oké. eh. Ze hebben het nummer Survivor hebben ze gezongen. Van... oh. Oh, ehm. Fuck. <laughs> Ik weet het echt niet. Krijgen we nog een hint? Ja. Maar ik ga het nu wat makkelijker maken. Zij zat in de groep Destiny's Child. En dan nog is het kiezen uit drie. Nou, ik ken die mensen niet. Nee. Ik ken die mensen niet. Nee? Nee. Mag ik een gokje doen? Doe maar. Het is Taylor Swift. <laughs> Wacht even, dan doen we het wel goed. <laughs> oh god. <laughs> wat, wat, was het? Oh, Erik wacht nog. Eh, nee, ik weet het echt nu niet. Zeggen. Ik weet het echt Weet je het echt niet? Nee. Niet? Wie was het? Beyoncé. God. Ah, ja. dat meen je niet. Dit, nee, dit is een grapje, toch? Nee, dat is serieus. Dat is echt serieus. Uh... Ah, Dat is het serieus. Ja, je hebt wel echt moeilijke vragen uitgekozen. Dit is echt niet meer Ja, ik heb ook... Eh, ja, luister, als ik het jullie makkelijk moet gaan maken, dan... ja, weet je, dan, dan komen we er niet. Nee, inderdaad. Nou, nou Weet je wat? We gaan nu nog even eh, twee plaatjes gaan nog even luisteren. Wat is eh, de tussenstand? pauze. Eh, de tussenstand, volgens mij staan jullie gelijk op dit moment. Ja, 2-2. Jullie staan 2-2. Ik ben benieuwd. Heel goed gedaan. Wie gaat deze ronde van... ja, hoe gaan we dat noemen? Gaan we het Mike's Quizje noemen? Of? Maar ik zeg... je, moet het maar weten. je moet het maar weten. Je moet het maar weten. Wie gaat deze eerste ronde, in, ge, in, ge, geval waar jullie allebei de vuurdoop hebben gedaan... Wie gaat deze ronde, ronde winnen? Want je moet het maar weten. Ik denk Winter, want het is leeftijd tegenover jeugd. Dan wint hij wel. Is dat zo? Ja, je bent alweer een oude lul aan het worden, <laughs> Silence, I kill you! Van Marshmallow. Yeah, I'd rather be a lover than a fighter. Cause all my life I've been fighting. Never felt a feeling of comfort. All this time I've been hiding. And I never had someone to come on. nah, I'm so used to shit. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been quiet for too long. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been silent for too long. and I hate it. I'm so used to being in the wrong. I'm tired of caring. Loving never gave me a home. So I sit here in the silence. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been quiet for too long beats in your body. Can't tell me there's no that I'm a fool. You must think that I'm new to this, but I have seen this song before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. Cause every time I open up, it hurts. So I'm never gonna get too close to you even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. Man, every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. Cause every time I open up, it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. But to believe was your bridal so I could be close to your lips again. I know you didn't call your parents and tell them that we ended, cause you know that they'd be offended. Did you not wanna tell them it's the end? And I know we're not supposed to talk, but I'm getting ahead of myself. I get scared when we're not, cause I'm scared you're with somebody else. So I guess that it's gone, and I just keep lying to myself. miss you, yeah, I miss you. I miss you, yeah, I miss you. saved up to remind myself of how good it is. Yeah, I saved all the texts, off from my ex, minus the tears. Just to remind myself of how good it is. All oh, it was, cause I miss you. De continent van onze aardkloot. Wekelijks verzorgen zo'n 1200 radiostations meer dan 1000 hitlijsten verspreid tot in de verste uithoeken van ons continent.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 Gaat Quinten de stand gelijk trekken? Of gaat Erik er toch met de winst vandoor? We staan gelijk, dus er zal, uh, geen stand gelijk dat bedoel ik. Dankjewel. Jongens, we gaan door met de lijsten. lijsten. Het is, eh, even kijken, half negen. Op plek 20 vinden wij deze week Haley Steinfeld, Alessa met eh, Florida Georgia Line, Line and What met Let Me Go. Op plek 19 Julia Michaels en Maroon 5 Help Me Out. Help Me Out? <laughs> oh jongens, wat een dag hé. Op plek 18 Lordy featuring Khalid, Post Malone en Saab met Homemade Dynamite. Op plek 17 staat Now Horn met Too Much To Ask. Louis Fonsi met Demi Lovato met Echame La Culpa. <laughs> op nummer 16. <laughs> op nummer 15 staat Portugal The Man met I Feel It Still. En op plek 14 Dua Lipa met New Rules. Op plek 13 eh, staat Diplo featuring Me Mo met Get It Right. En op plek 12 Rita Ora met Anywhere. Marshmallow en Khalid met Silence staan op 11 deze week. En op plek 10 Sam Smith Too Good At Goodbyes. Heerlijk jongens. We zijn er alweer bijna. We gaan kijken wie er straks op nummer 1 staat in de Euro Breakdown. Ik ben benieuwd, jongens. wie er op één staat eh, bij eh, Je Moet Het Maar Weten. Ja, wie eh, bij Je Moet Het Maar Weten met wie, ja, wie er met de winst vandoor gaat. Je klonk een beetje als een ier. Help me uit. Help me uit. Help me uit. Oh, ik heb echt een paar geweldige vragen voor jullie klaarstaan, jongens. Ik oh, hoop dat, dat jullie er klaar voor zijn. En weet je wat we nou helemaal zijn vergeten? Nou? MC Vlaffel. Oh. Die gebruiken we zo wel om bij Je Moet Het Maar Weten nou in te komen. MC Vlaffel die gaat straks <laughs> je moet het maar weten vertegenwoordigen. En eh, we gaan eigenlijk naar een plaat eh, die eh, wat, wat verder terug staat in de Euro Breakdown. Want ik wil eigenlijk nog niet helemaal de top 10 draaien. Want anders weten jullie dus straks ja, om kwart voor negen al wie op nummer 1 staat. Dus dat gaan we lekker geheim houden. En dat gaan we doen door dit glorieus te vieren. Glorieus. Skylar Grey, Glorious Macklemore. You know I'm back, like I never left. I never left. Another sprint, another step. Another day, another breath. Been chasing dreams, but I never slept. I got a new attitude and a lease on life is a piece of mind. Seeking a find I can sleep when I die. Want a piece of the pie, got the keys to the ride and shit. I'm straight. I'm on my way. I'm on my way. Get up my way. I'm running late. What can I say? I heard you die twice once when they bury you in the grave. And the second time is the last time that somebody mentions your name. So when I leave here on this earth, did I take more than I gave? Did I look out for the people? Or did I do it all for fame? Legend is Exodus, searching for euphoria, judging through I'm heading through the darkness by the tonight. And now I see the sunrise. Now I feel glorious, glorious. I feel glorious, glorious. De man schuift nu aan tafel. Je weet ik ben capabel. Vertel echt geen fabel. Zoeter dan de waffle. En gezonder dan falafel. Ey, jullie shit is zo verslavend. En ik ben blij in de house vanavond. Yes! Yes, onder de aankondiging van MC Verlaffel gaan wij spelen. Je moet het maar weten. De stand is gelijk 2-2. Erik en Quinten zijn aan elkaar gewaagd deze ronde. Willen jullie eerst een opwarmertje of willen jullie gelijk beginnen? Ja, opwarmertje kan wel. Dat mag. Ja? Ja, mag. Oké, nee, dan, eh, dan, eh, dan gaan wij een, een opwarmertje doen. Even kijken, eh, wat is de echte voornaam, voornaam van zangeres Rihanna? Tuk. Oeh. Hmm. Mogen we een achternaam weten? Eh, achternaam zou ik zelf ook eerlijk gezegd even niet weten. Maar laat ik het zo zeggen. Ehm, het zit in de familie. Haar voornaam, haar echte voornaam zit in de familie. Oeh. En, en bij jou in de schoonfamilie nog wel, kind? Oh. <laughs> Ja. ja, jullie zijn mijn schoonfamilie. Ja, weet ik. Maar, oh, eh, ik weet eh, Oh. Robin. Goed, dit, dit was even eentje om warm te draaien. Ja, deze telt niet. We staan nog twee. <laughs> deze, niet. Maar ik, ik ben benieuwd. Eh, wie van jullie eh, heeft ooit wel eens, eh, ja, hoe zeg je dat, gewerkt met een LP-speler? Ja. Ja? Ja? Oké. Okay. Ja. nou, dan, moeten jullie wel, dit, dit zouden jullie kunnen weten. nee. Je moet het maar weten. Hoeveel minuten muziek konden er per kant op maximaal, in ieder geval maximaal op een LP-speler? Op een LP-plaat? Erik. Ik dacht 3,5 minuut. Nee. Dat is één kant, Erik. Eén kant. Eén kant. Dan kan je dat... waar, denk je aan? Minidisc of zo? Nee, gewoon een LP. Ja, 30 minuten. Godverdomme. Het is 3-2. 3-2. Clinton. Oh, oh, oh, wil jij eh, de winst eh, vasthouden voor deze week? Of ik zeg jij van, uh, maar, uh, ik, ik, ga, durf nog wel een vraag Ik durf nog wel... Uh... Durf nog wel een vraag Ja. En dan, okay. dan, hoop ik dat, eh, dat, dan gaan jullie eh, je voorbereiden op die vraag straks. Ik eh, ga in de tussentijd gaan wij nog even een, een nieuw plaatje draaien. Is, is het een lekkere track? Een lekkere track. Een lekkere track. Een lekkere track. Een nice track there. Oh, speuk. <laughs> Een lekkere track. maar dan moet natuurlijk wel alles met doen. Oh nee, is dat zover? Oh. 1-800 Logic. I've been on the low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feel like my life ain't mine. Who can relate? Woo! I've been on the low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feel like my life ain't mine. I don't wanna be alive. I don't wanna be alive. I just wanna die today. I just wanna die. it. I'm talking right, they think they know it. I've been praying for somebody to save me. No one's heroic, and my life don't even matter. I know it, I know it, I know I'm hurting deep down, but can't show it. I never had a place to call my own. I never had a home. Ain't nobody calling my phone. Where you been? Where you at? What's on your mind? They say every life precious, but nobody care about mine. I've been on the low. I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feel like my life ain't. I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feels like my life ain't mine. I want you to be alive. I want you to be alive. You don't gotta die today. You don't gotta die. I want you to be alive. I want you to be alive. You don't gotta die. Now let me tell you why. It's the very first breath when your head's been drowning underwater. And it's the lightness in the air when you're there chest to chest with the lover. It's holding on though the road's long and seeing light in the darkest things. And when you stare at your reflection, finding open who it is, I know that you'll thank God you. I know where you've been, where you are, where you're going. Yeah. I know you're the reason I believe in life. What's the day without a little night? I'm just trying to set a little light can be hard, it can be so hard. But you gotta live right now, you got everything to give right now. I've been on the low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind, it feel like my life ain't mine. Who can sterven. Dat is wat Erik denkt. Erik denkt, die wil, ik wil de eerste versie van deze quiz niet verliezen. Ja. Maar ja, Erik, we gaan het meemaken. Het is spannend. Het staat 3-2 in het voordeel van Quinten. En ja, ik heb inderdaad een eh, nogal eh, eh, moeilijke vragenlijst erbij gepakt. <laughs> ik ben benieuwd of jullie de volgende weten. Want dit is wel een, een hele zware. Kom maar door. Kom maar door. Welk duo moest als enige ooit een Grammy Award in, eh, weer inleveren. Oh. Wat? Er is maar één iemand die ooit een Grammy Award heeft moeten inleveren. Oké, okay, wat hadden ze gedaan? Een duo. Waarom moesten ze hem inleveren? Dat eh, heb ik niet bij staan, maar... Hmm. we willen een hint. Is dat mogelijk? Ja. Ehm, nou ja, dat kan. Dat kan. Ik kan eh, wel een hint geven betreffende de naam. Um, wat voor, eh, als je gaat denken, je hebt uh, chocoladevla, je hebt hopjesvla, maar wat heb je nog meer? Je hebt blanke en je hebt... <laughs> ik denk ja, dat vla flip. Nee, wat, wat is, wat, het is gele vla. Hoe noem je gele vla? Vanillevla. Goed zo. Is het vanille ijs? Nee, nee maar het was, wel, het was een duo. Oh. Ja. Ik mag nu niets meer zeggen. Nee. Vanillevla, wat? Niet nou. zeggen, Erik. Nee, ik weet echt niet. Zal ik het zeggen? Ja. Millie Vanilli. Wie de... Wie is dat? <laughs> Wie is dat? Wie de fuck is Millie Vanilli? Dat, dan denk je tegenwoordig, hè, ah, die, rappers na, die rappernamen worden echt bullshit. Dan denk ik van, nou ja, mijn rapnaam is eh, Lil Quent. Nou, eh, Lil, <laughs> we hebben Lil Eric, Lil Quent, Lil Mikey in de building. I'm sorry. Ja, sorry. Maar... Eh, wat een kutvraag, man. Dan denk je, nou ja, Femke Louise, dat is goed. Ik noem mezelf van. Eh, we, sta we starten gewoon de muziek nog één keer. Nog één keer. Kijken of jullie deze dan wel goed hebben. Kom maar. Nogmaals, de stand 3-2 in het voordeel van Quinten. Gaat Erik deze vraag pakken. Dit is wel even een hele moeilijke, want dit gaat weer over een artiestennaam. Onder welke naam is rapper Armando Christian Perez ook wel bekend? Dus wat is zijn stage naam bedoel je? Quinten. Ja. Dus Pitbull. Fuck jou. Ik wist het. Oh nee. <laughs> ja, ja. Ik hoorde die naam, ik denk Mr. Worldwide. Ja, dat I Don't Wanna Die mag je wel wegvegen nou. <laughs> Lekker 4-2, de ronde van Je moet het maar weten gaat deze week naar Quinten toe. Quinten is de eerste winnaar. dat zal ook zo blijven hoor. Ja, ja, ja, ja, ja. Quinten, weet jij ook al wat, eh, wat jij gewonnen hebt? Wat heb ik gewonnen? oh, ik heb daar eh, een explosie van liefde. <laughs> ja, nee. Quinten krijgt wel een biertje van me straks. nou, nou. Nou, daar ben ik blij mee. <laughs> oh, Nou, bedankt. Ja, nou jongens, eh, dit... Uh, Waarvoor ja, je draaien? Wanneer krijg ik mijn tv? Het, het zijn hele, hele moeilijke vragen. Dat, dat zal ik, ik zal het later, gaan om toe, later zijn om toe te geven dat het niet zo is. Bij deze... Quinten, 4-2 gewonnen. Eerste week is van jou. Volgende week nieuwe ronde, nieuwe kansen. Die proef ik wel. We gaan uh, zo Jo nog even luisteren naar een plaatje. We gaan eh, straks om eh, tien voor gaan wij nog even de lijst de lijst doornemen. Wie staat er op nummer 1 deze week in de Euro Breakdown? Oh. We gaan het allemaal meemaken, maar eerst gaan we ons laten verrassen door iemand die heel weinig gedraaid is, maar ons zeker niet teleurstelt. Yes, I'm a disappointment. Doing everything I can, I don't wanna make you disappointed. It's annoying. I just wanna make you feel like everything I ever did was never trying to make an issue for you. But I guess the more you thought about everything, you were never even wrong in the first place, right? Yeah, I'ma just ignore you, walking towards you. With my head down, looking at the ground, I'm embarrassed for you. Paranoia. What did I do wrong this time? That's parents for you. Very loyal. Should I have my back? Would you put a knife in my hands for? What else should I carry for you? I care for you, but. Right now wish that I could say I'm proud. I'm sorry that I let you down. Let, let, let you down. All these voices in my head get loud. I wish that I could shut them out. I'm sorry that I let you down. Let, let, let you down. Yeah this work, you just wanna make this worse. Want me to listen to you, but you don't ever hear my words. You don't wanna know my hurt yet. Let me guess, you want an apology, probably. How can we keep going at a rate like this? We can't, so I guess I might have to leave. Please don't come after me. I just wanna be alone right now. I don't really wanna think at all. Go ahead, just drink it all. Both know you're gonna call them tomorrow like nothing's wrong. Ain't that what you always do? I feel like every time I talk to you, you're in an awful mood. What else can I offer you? There's nothing left right now. I give it all to you. On the edge right now. I wish that I could say I'm proud. I'm sorry that I let you down. Let, let you down. When all these voices in my head get loud. I wish that I could shut them out. I'm sorry that I let you down. Let, let, let you down. Yeah. Don't talk down to me, that's not gonna work now. Packed all my clothes and I moved out. I don't even wanna go to your house. Every time I sit on that couch, I feel like you lecture me. Eventually, I bet that we could've made this work and probably would've figured things out. But I guess I'm a letdown, but it's cool, I checked out. Oh, you wanna be friends now? Okay, let's put my fake face on and pretend now. Sit around and talk about the good times. That didn't even happen. I mean, why are you laughing? Must've missed that joke, let me see if I can find a reaction. No, but at least you're happy. It's like we're on the air. Lekker Cabello, Young En heerlijk jongens. We zijn alweer eh, bijna aan het einde gekomen van alweer een uitzending van de Euro Breakdown. De Last Air Last en de Countdown of the Continent. Even zo snel bij elkaar opgezond. Maar we gaan even kijken. De nummer 10 tot en met 1. Wie staat daar? We gaan het meemaken. Op nummer 10 vinden wij eh, Sam Smith met Too Good at Goodbyes. Op plek 9 Clean Bandit featuring Julia Michaels met I Miss You. Op plek 8 Post Malone met I Fall Apart. Op eh, plek 7 Maroon 5 featuring Saab What Lovers Do. En op plek 6 hebben wij Kygo featuring Justin Jesso met Stargazing. From Dust Till Dawn, Zane en Sia staan op plek 5. En op plek 4 NF Let You Down. Plek 3 vinden wij Camilla Cabello, Young Thug, Havana. En op plek 2 Post Malone, 21 Savage, Rockstar. Dat betekent maar één ding. Mijn grote vriendin staat op nummer 1. Samen met Marshmallow. Dat is dus niemand minder dan Selena Gomez. De tweede week dat zij op eh, nummer 1 staat in de Euro Breakdown. Maar voordat we haar... zullen, eh, zullen, we de eerst even gaan, gaan draaien? Even een plaatje gaan draaien? Of, een lekker of, of zeg Je van, of zeg je van... Gaan we nog even, even gezellig praten over het 4-2 verlies van onze nou ja, ik, denk, ik denk dat het wel duidelijk is voor hem. Eh, dat hij... Uh, eh, 4-2, hè? En dat nog met Millie Vanilli. En dat nog op mijn verjaardag Millie oh. Jammer, jammer, jammer. Oh, op mijn verjaardag ook nog. Ach, we hebben allemaal wolven ertussen zitten. Selena Gomez, Wolves, Marshmallow. We komen zo weer binnen terug. Afsluiting van de Rear Breakdown. In your eyes there's a heavy blue. One to love and one to lose. Sweet divine, the heavy truth, water and wine. Don't make me choose. Selena Gomez, jongens, de nummer 1 van deze week. Dit wordt de tweede week dat zij haar titel heeft verdedigd. En ze is weer geslaagd. Jongens, het was weer een uh, veelbewogen uur. Eh. voor het eerst, ja, die moet het maar weten eh, gespeeld. Vond ik, ik, vond het leuk. Ik vond, het, ook leuk. Ik vond het leuk. Ik vond het echt gezellig. Wel leuk. Dus ja, maar ja, weet je, dat, dat hoort er wel een beetje bij. Hè? Dat is... Het is, eh, hey, eh, nu, we, hebben natuurlijk gekeken wat we allemaal dit weekend gaan doen. Morgen is natuurlijk eh, de, de, dag van, hè, van voor, voor kerst. Dus, dus kerstavond. kerstavond. ja. Dus, maar wat gaan jullie doen met kerstdagen, jongens? vertel, verras en verblijd mij. Nou ja, eerste kerstdag naar mijn opa en oma met de hele familie. En de tweede kerstdag naar mijn andere opa en oma. Dus, Oké. Okay. Hm, Hallo. Nou ja, kerstavond lekker thuis met mijn ouders en mijn zusje. lekker, lekker. En uh, cadeautjes uitpakken natuurlijk. Eerste kerstdag eh, ben ik bij, eh, bij mijn vriendin. En tweede kerstdag ga ik naar mijn oom en tante. Lekker eten. Lekker eten. Kijk. En, jij, en jij, Mike? Ja, wat ik ga doen? Ik ben sowieso... Ehm, eerste kerstdag ben ik inderdaad ook bij opa en oma met mijn niffel. Nif moet je niet vriend. En <laughs> en tweede kerstdag ben ik bij mijn schone ouders. ja. Ja, dus, ik ga het lekker rustig aan. Ik heb vakantie, dus ik ga er zeker van genieten. Dus dat wordt niet de leukste kerst die jij tot nu toe hebt gehad? Daar ja, wil ik het niet live over. <laughs> dus, We gaan eh, afsluiten eh, in een soort andere stijl dan jullie van, van ons gewend zijn. Ik vind dit nog wel steeds een van de meest ultieme kerstnummers. En als jullie hem horen, we gaan hem gewoon alvast even aanzetten. Dan weten jullie waar we het over hebben. We hebben het over niemand minder dan Chris Ria Driving Home for Christmas. Volgende week hebben wij een nieuwe uitzending van de Eurobreak. en De laatste van dit jaar. En bij deze wil ik jullie alvast hele prettige kerstdagen wensen. Quint en Erik, ik zie jullie volgende week weer. En dan gaan we afsluiten met dit jaar. Dankjewel. Dat komt helemaal goed. Doei. wenst jullie allemaal fijne dagen en een